Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De jongen van 16 die gisteren bij zijn school in Roermond enkele keren met een geweer schoot, mag daar niet terugkomen. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst voor ouders. De jongen loste zowel binnen als buiten de school voor speciaal onderwijs enkele schoten. Hij raakte niemand en werd buiten door de politie overmeesterd. De jongen bleek meer wapens bij zich te hebben, zoals een bijl en messen. Hij had vermoedelijk ruzie met een andere leerling. Bij Paleis het Loo hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd. Ze zijn tegen het jaarlijkse afsluiten in de herfst van de bossen bij het paleis in verband met het jachtseizoen. Een groot deel van het kroondomein, het Loo bij Apeldoorn, gaat vandaag voor ruim drie maanden dicht. Tot 25 december mag alleen de koninklijke familie de bossen in. Het is niet duidelijk of de koninklijke familie daar nog jaagt. De drijfjacht is er sowieso verboden. In de Filipijnen heeft de orkaan Mankoet een ravage aangericht. Vooral op het eiland Luzon zijn gebouwen verwoest en bomen omgewaaid. Zeker twaalf mensen zijn om het leven gekomen... maar gevreesd wordt dat er meer slachtoffers zijn. Tienduizenden mensen hadden de afgelopen dagen een veilig heenkomen gezocht. In de orkaan worden nog steeds windsnelheden tot zo'n 200 km per uur gemeten. Mankoet is nu op weg naar Hongkong... waar hij vannacht plaatselijke tijd aan land komt. Op de A200 bij Halfweg zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Drie inzittenden raakten gewond, van wie sommigen bekneld raakten in hun voertuig. Om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen... is de A200 van Halfweg naar Amsterdam voorlopig afgesloten. De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Het weer, landinwaarts nog een enkele bui, maar ook van tijd tot tijd zon, bij een graad of 18. Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 10 graden. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden wolken.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 Maar dat betekent maar één ding, jongens. Nog minder dan 21 minuten. En dan gaat de Euro Breakdown weer van start. Om 7 uur gaan we weer luisteren naar de lijst der lijsten. De nummers van de Europese bodem. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik hoop jullie ook. We treffen jullie straks om 7 uur. Maar we gaan natuurlijk eerst nog even luisteren, lekker verder met Spangna en Calmie. En dan zien we jullie eh, straks bij de beste show die je vanavond weer op je eten hebt.